Op die dag komen veel Europese regeringsleiders naar Berlijn voor de 20ste verjaardag van de val van de muur. Merkel wil hen met een nieuwe regering begroeten. Maar de liberalen waarschuwen dat ze zich niet onder druk zullen laten zetten. FDP-leider Westerwelle eist onder meer forse belastingverlagingen en aanpassingen in de sociale zekerheid. De nieuwe zwart-gele coalitie kan rekenen op een solide meerderheid. Dat komt doordat de liberalen hun beste resultaat ooit haalden. De Haagse politie heeft twee mannen opgepakt die tientallen mensen hebben bestolen met een babbeltruc. Het zijn een Hagenaar van 41 en een Zoetermeerder van 20. Ze belden aan bij vooral hoogbejaarden en deden zich voor als rechercheur, meteropnemer of collectant. Door in te praten op hun slachtoffers probeerden ze hun pinpas en pincode te ontfutselen. Soms gingen ze er vandoor met een portemonnee. Na een reeks aangiftes stelde de Haagse politie een onderzoek in. De Europese Unie legt het geluidsvolume van mp3-spelers aan banden. Volgens Europese commissaris Koeneva is dat nodig omdat harde muziek steeds vaker tot blijvende gehoorschade leidt. MP3-spelers krijgen daarom over ongeveer twee jaar een bepaald maximumvolume. Gebruikers kunnen de speler dan nog wel harder zetten, maar moeten dan bijvoorbeeld via een sticker of via een schermpje een waarschuwing krijgen. President Obama gaat zich persoonlijk inzetten om de Olympische Spelen van 2016 naar Chicago te halen. Hij is vrijdag in Kopenhagen in Denemarken, waar het Internationaal Olympisch Comité stemt over de toekenning van de Spelen. Obama is de eerste Amerikaanse president die zo direct lobbyt bij het IOC. De andere gegadigden voor de Spelen van 2016 zijn Rio de Janeiro, Madrid en Tokio. Ook de staatshoofden van Brazilië en Spanje gaan naar Kopenhagen. Het weer, wolkenvelden en vooral in het noorden en midden geleidelijk wat lichte regen of motregen. Morgen opnieuw veel wolken en soms lichte regen. En dan wordt het ongeveer 17 graden.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 days I feel like shit. Some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. Used to barbecue with burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile. But now, you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it you and your career.